Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn zeven gedetineerden gedood... en elf gevangenen gewond geraakt. De opstand brak zaterdagavond uit in een gevangenis in de staat Veracruz. Daarbij werd door gedetineerden brand gesticht. Op sociale media gaan beelden rond van de brand... en van gevangenen met brandwonden. Gedetineerden zeggen dat de opstand uitbrak... tijdens een protest tegen de bende Grupo Sombra... die is gelieerd aan het beruchte golfkartel... De bende zou gevangenen en hun families afpersen. Het ministerie van Publieke Veiligheid van de Mexicaanse deelstaat zegt dat de orde inmiddels is hersteld en dat de branden zijn geblust. Op een boerenbedrijf in het Brabantse dorp Vessem zijn bij een grote brand enkele duizenden kippen gedood. De brand brak rond half tien uit in een loods waar 2000 liter diesel was opgeslagen. Het vuur sloeg vervolgens over naar een aangrenzende kippenschuur. Zeker 3000 kippen zouden dood zijn. Een tweede loods met daarin 6000 kippen is volgens de brandweer behouden. De dieren in deze loods lijken ongedeerd. De verwachting is dat het nablussen nog een paar uur duurt. De oorzaak van de brand in Vessem is niet bekend. Het bezoek van de extremistische Israëlische minister Ben Gvir aan de Tempelberg in Jeruzalem leidt tot felle reacties. De Palestijnse autoriteit noemt het een gevaarlijke escalatie en Jordanië spreekt van een onacceptabele provocatie. Ook Saudi-Arabië en Turkije veroordelen de actie. De minister van Nationale Veiligheid bezocht de Tempelberg... waar ook de Al-Aqsa-moskee staat, met een groep van meer dan duizend mensen. De afspraak is dat niet-moslims er op bepaalde tijden mogen komen... maar er dan niet bidden. Ben Kvier deed dat wel. In een video die hij er opnam zei hij onder meer dat Palestijnen in Gaza... moeten worden aangemoedigd om vrijwillig te emigreren... Het weer bewolkt, er trekt regen van west naar oost... bij een toenemende westenwind aan zee tot kracht 5 of 6.